De voorzitter van de Europese Commissie Juncker noemt de uitslag spijtig... en denkt dat het risico op een chaotische brexit nu groter is geworden. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de uitkomst niet verrassend, maar toch teleurstellend. Gisteravond werd er in het Lagerhuis een motie van wantrouwen ingediend tegen premier May. Daarover wordt vandaag gedebatteerd en gestemd. De aanval gistermiddag op een hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... heeft aan 14 mensen het leven gekost. Dat heeft president Kenyatta bekendgemaakt. Over gewonden is nog niets bekend. Hij zei ook dat de aanval nu voorbij is... en dat alle terroristen zijn uitgeschakeld. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... is er een Amerikaan onder de doden. Ook zou een Brit zijn omgekomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf, die wordt verdacht voor het doodrijden van een Belgische demonstrant in een geel hesje, zegt dat hij werd overvallen. Dat zou zijn gebeurd door 10 tot 20 mensen in zwarte camouflagepakken. Volgens zijn advocaat heeft hij geen geel hesje gezien. Hij is intussen vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Zijn advocaat zegt dat hij niet doorhad dat hij iemand doodreed. Inwoners van Wijk aan Zee willen dat premier Rutte iets gaat doen... tegen de overlast die bedrijven Tata Steel en Harsco veroorzaken. In een pagina grote advertentie in de Volkskrant schrijven ze dat de regionale overheid niet in staat is hen te beschermen tegen de twee grootste CO2-uitstoters van het land. De ondertekenaars zeggen dat ze daardoor gezondheidsproblemen hebben gekregen. De stichting IJmondig, die achter de advertentie zit, nodigt premier Rutte uit om maatregelen tegen de milieuvervuiling en overlast te komen bespreken. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, met lokaal lichte regen bij een graad of 7. Morgen kans op hagel en natte sneeuw en het wordt dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan voornamelijk dagelijkse files in Noord-Holland. Maar er is ook een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Watergraafsmeer is dat gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat veroorzaakt vooral vertraging op de A10. de ring Zuid en Oost van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. Op de N201 van Hilversum naar Hoofddorp is het druk tussen Vinkeveen en het Amstel Aquaduct.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 Come on. It feels like something's heaving up. Come on. Can I leave yeah. with you? Yeah. Lady, I don't know but I'm Sure feel good to me. Sing it one more ladies. Good morning. Uh-huh. 106.9 ZFM. every one of us.